7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mensen die vanochtend uit een vrachtwagen op de A2 in Zuid-Limburg vluchten, bestaat uit migranten. Ze wilden naar Engeland reizen. Waar ze vandaan komen is nog niet bekend. Elf van de dertig gevluchte migranten zijn opgepakt. Onder hen zijn negen minderjarigen. Ze zijn naar een opvang in Ter Apel gebracht. De Roemeense vrachtwagenchauffeur werd 10 kilometer verderop aangehouden. In Politiek Den Haag wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van journalist Max van Wezel. Premier Rutte spreekt van een groot verlies. Hij zegt dat Van Wezel gevreesd was als verslaggever, maar geliefd als mens. PvdA-leider Ascher noemt Van Wezel zeer kritisch, maar nooit cynisch. En Rob Jette van D66 typeert hem als een baken van rust... en als de stem van reden en rechtvaardigheid. Max van Wezel leed aan alvleesklierkanker en was 67 jaar. In de binnenstad van Dordrecht heeft brand gewoed op twee pleziervaartuigen. Twee mensen hebben brandwonden opgelopen. Ze konden ter plekke worden behandeld. Het vuur ontstond op de ene boot en sloeg over naar de andere. De oorzaak is nog onbekend. Buurtbewoners zeggen dat ze een klap hebben gehoord. Omwonenden van de wijnhaven in Dordrecht moesten enige tijd ramen en deuren gesloten houden, maar dat advies werd al snel weer ingetrokken. De Chinese reuzenpanda's in Hans Dierenpark krijgen ook dit jaar geen jonkie. Een pandavrouwtje is maar een paar dagen per jaar vruchtbaar en dat was afgelopen week. Om de kans op paring te vergroten hadden de verzorgers urine van beide dieren in elkaars hokken verspreid en kreeg het mannetje geluidsopnames te horen van soortgenoten in paartijd. Maar omdat hij vooral speelgedrag in plaats van paargedrag vertoonde... besloten de verzorgers de twee reuzenpanda's niet bij elkaar te zetten. Volgend jaar wordt een nieuwe poging gedaan. Oude Hans Dierenpark zegt veel te hebben geleerd... en hoopt dan op meer succes. Het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan het hier en daar een graadje vriezen. Morgen meer bewolking en mogelijk een winterse bui... en het wordt dan hooguit 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Zeeburg, 4 kilometer. Kost ongeveer een kwartier. En op de A27 van Almere naar Utrecht bij Bilthoven, 5 kilometer...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 Eh, nou ja, dat laat ik straks wel horen. Een eh, speciaal bericht. Over vroeger toen ik was begonnen bij de radio, zeg maar. Hoe ik ben begonnen bij de radio. maar ja, dat laat ik straks wel even horen.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 Maar goed, de populaire artiest heeft volgens officiële documenten toestemming aangevraagd... om Thank You Next vast te leggen als merknaam. In de papieren wordt gesproken over diverse schoonheidsproducten. Zo worden onder andere parfum, uh, body lotions en bad- en douchegels genoemd. Nou, ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Ik wens er veel succes ermee. In mei 2019 betreedt Madonna definitief het podium van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Dat maakte Kan, de staatsomroep van Israël, bekend op maandag 8 april 2019. Eh, eerder gingen er al geruchten rond dat Queen of Pop in gesprek was met de organisatie van het muziekfestijn. De wereldberoemde artiest wilde een nieuwe song zingen met de Amerikaanse politiek als onderwerp. De organisatie van het Songfestival was hier niet van gediend... maar nu lijkt het erop dat deze track toch een uh, naar mag brengen. Nou, ik vraag me af of dat een beetje een goed nummer is... dan als het over de politiek gaat eh, op het Songfestival. Maar goed, we gaan het zien. En het is eh, ook goed nieuws voor Billy, uh, Billy Eilish. Ja, dat is een hele rotnaam. De 17-jarige mag zichzelf de jongste zangeres ooit noemen... die de Britse album Top 100 wist te domineren. Na het uitbrengen van haar debuutalbum When We Fall Asleep, Where Do We Go... kwam ze op vrijdag 5 april 2019 op de hoogste positie binnen in de hitlijst. Het album is al ruim 48.000 keer over de toonbank gegaan. Met dit record stoot ze Josh Stone van de troon... die in 2004 met haar plaat Mind, Body and Soul op de hoogste plek binnenkwam. Dus eh, nou ja, Billie Eilish is dus ook eh, met goede zaken bezig... En nou weet ik, nou heb ik een plaatje klaarstaan. Dat was eh, een tijdje terug was dat zo'n eh, zo'n plaat wat ik heel vaak achter elkaar draaide, zeg maar. En dat is eh, van Young Felix en Loco. choo choo choo. mee. Retourtje, retourtje. We pakken geen enkel. Retourtje, retourtje. Draai met die benkel. Dit is een andere trein. Loco, locomotief. Dit is een andere trein. Loco, locomotief. Dit is een andere trein.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 Uh, she's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shorty heart is on steroids, cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her.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 We hold these truths to be self-evident at all one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons De One Day van Bakermat. Ik vertelde jullie net al over eh, een berichtje van, eh, dat ik kreeg. Oh, nou ja, meer een eh, spraakberichtje van... het gaat dus over de Kids Adventure Week in 2012. Nou, en zo ben ik dus eigenlijk een beetje bij de radio gekomen. Dan ga ik een beetje proberen... Ja, de geluidskwaliteit is niet al te best. Kleine pauze. en nevelige kant. En aanvankelijk kan er wat lichte regen of motregen vallen. Vanmiddag blijft het droog en, en, wat, en met wat geluk zien we ook nog even de zon. De temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. De wind waait uit het westen en is overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling, afwisseling van wolkenvelden en soms een enkele opklaring. Het blijft droog en bij de meest matige zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graad 7 of 8. Morgen verandert er heel weinig. Wederom overheerst de bewolking, maar vooral in de middag is er wellicht ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en er wijdt een matige zuidwestelijke wind. Temperatuur stijgt naar 11, wellicht hier en daar 12 graden. Dat was het weer van Tom. Zo, dat was eh, dus 2012. Eh, dat is zeven jaar geleden. Was ik eh, met de Kids Adventure Week. Dan moest ik het weerbericht voorlezen. En dat was bij Albert-Jan, dat weet ik nog. En het <laughs> is heel raar om dit terug te horen. Dan had ik echt nog zo'n piepstem en alles. Nou, nou. Goed, het klinkt nu iets beter, denk ik. Gok ik. En nou ja, nu natuurlijk mijn eigen radioprogramma. En um, zeven jaar uh, verder dus. En um, wij gaan nu even luisteren naar I Can Get Enough van Benny Blanco. Crazy, I like that, you like that, so let's be crazy. The contact, impact, I want that daily. Our breath getting deeper, deeper, later. I can't get enough. Yeah, I can't get enough. Yeah, I can't get enough. No estoy al give me some more. I can't get enough. Yeah, cause I can't get enough. Dice que no le es suficiente.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 Take your time to trust in me you will find infinity, infinity. infinity. infinity. Is een exotisch, kleur iets. Dikke billen voor een witte bak. Ondernemer en een pionier. Koor die bitch, wil met de tak Kom, ik neem maar op een visa manier. Hardcore, Thunderdome. Gaan piet om op je huisfeest. Je moet jezelf een keer inleven. Hoe elk weekend ons uitleven. Pornstar, fuck a bitch. Low life is met mad money. Daarom ben ik met de attitude. En WA in effect, my day. Ja, ik denk dat ze bij CFM deze muziek wel gaan missen van mij. Op de donderdag. In ieder geval nog een eh, groot kwartiertje. En dan zitten eh, zit de CFM Jong Zandvoort er alweer op. Je de, de opposites met Thunder. En daarna zometeen hoor je Calvin Harris met Giant. was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Well, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. see. dirt under me, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt. were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't just friends. So don't go door de Marshmallow en Friends. Nog vijf minuten en dan eh, zit het programma erop. En tegenover mij staat uh, Jaap Koper. Ja, ja, ja, ja. ja. dan, eh, dan is het voorbij. dan, ik heb begrepen van jou wat je snode plannen zijn voor de komende anderhalf jaar. Dus we treffen je voorlopig ook weer niet aan hier. Nee, niet, op, niet, niet, in ieder geval niet op donderdag. Nee, moet ik, moet ik gaan oppassen. Want ik, eh, ik heb begrepen dat je, dat je iets eh, gaat doen bij de gemeentelijk eh, voerbedrijf Amsterdam. Ja, zoiets. Iets, iets met boa constrictors. Boa constrictors, ja. <laughs> Van die slangen. Ja, ja, gaan de dierenwinkel werken? Nee, het is een buitengewoon opsporingsambtenaar dan. Hè? Ja. Oké, dus de zwartrijders hebben bij Thomas dan geen kans meer. Nee. Nee. maar daar gaan we het nu niet over hebben. Over jou. <laughs> Doe maar niet. Stage. Nee, ik kijk naar links. En eh, we hebben twee eh, dames straks eh, bij ons te gast. Die kennen wij van de Drop Akda Award. Van de uitgave 2017 18. Toen hebben ze ook meegedaan. Maar niet onder de naam waarom ze, ze nu bezig zijn. Want nu heten ze Leuna. Dus zeg het goed, hè? Ja, zie je. Zie je. En eh, zij gaan eh, vanavond eh, wat live nummers te laten horen. Dus we zijn heel erg benieuwd. Het, het zal iets anders zijn als vorige week. Toen de vonken er wel vanaf hebben gespat. Dus dit is weer, het is weer anders. Maar wel heel erg de moeite waard. Oké, nou, dat luisteren dus. Ja. Zometeen. En nou ja, ga Heb jij nog een mooie afsluiter? Nou ja, een mooie afsluiter. Gewoon een, gewoon een liedje. Zo. Ja, een microfoon eh, piept een beetje. Ja, ik, haal ook mijn koptelefoon eraf. <laughs> Dit is uh, als laatste de dus Spink met Just Give Me A Reason.